4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De kabinetsbrief over de mislukte evacuatie in Libië... heeft tot ergernis geleid bij de oppositie. Volgens de PvdA, SP en D66 blijkt nergens uit het feitenrelaas van het kabinet... de noodzaak van de helikopteractie. Dat de twee evacuees en de drie gearresteerde militairen... er heel huids vanaf zijn gekomen... noemt PvdA-kamerlid Timmermans meer geluk dan wijsheid. Hij spreekt van een foutenfestijn. Uit de brief blijkt dat de Libiërs de actie konden verijdelen... vermoedelijk omdat ze op de hoogte waren van de evacuatiepoging. Die was bedoeld als verrassing. Volgens het kabinet was er geen alternatief vanwege de onzekere situatie in Libië. Maar D66-leider Pechtold betwijfelt dat, mede omdat de Nederlandse evacuee in eerste instantie helemaal niet geëvacueerd wilde worden. In de omgeving van de kerncentrale in het Japanse Fukushima is 1600 keer de normale hoeveelheid radioactieve straling gemeten. Experts van het Internationaal Atoom- en Energieagentschap, het IAEA, e hebben proeven gedaan op 20 kilometer afstand van de centrale. Eerder al kregen mensen die binnen een straal van 20 tot 30 kilometer van de centrale wonen het advies om binnen te blijven. Intussen gaan de pogingen om elektriciteitskabels aan te sluiten... op de reactoren 1 tot en met 4 van de centrale gewoon door. De autoriteiten hopen dat als de reactoren weer stroom hebben... het normale koelsysteem weer in werking kan treden. Schaatster Irene Wust heeft de prijs van de Nederlandse sportpers gekregen. Volgens de jury is Wust altijd bereid de media te woord te staan... ook op momenten dat een ander liever via de achterdeur wegsluipt. De prijs wordt elk jaar door de gezamenlijke Nederlandse sportpers toegekend aan iemand uit de sportwereld die oog heeft voor de wensen en belangen van de media. Vorig jaar ging de prijs naar voetballer Rafael van der Vaart. Het weer in het midden en zuiden is het vannacht helder en ontstaat er nevel of mist. Overdag is het overal zonnig bij 10 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één Met het Anker. Ja, goedemorgen, dames en heren. Het is 4 uur geweest. En dan zeggen wij goedemorgen, want de eerste mensen zijn wakker aan het worden. Wij hebben net twee leuke uren achter de rug... en ook af en toe hele intensieve uren... Ehm, met eh, mensen die hun levensverhaal vertelden. En er waren echt verhalen bij over de oorlog die hard ingrepen. Soms ook hele wonderlijke verhalen. En af en toe ook hele grappige verhalen over iemand die met een zweefvliegtuig... expres even laag over een nudistencamping ging vliegen. Het waren ook de ondeugende verhalen die je af en toe wel eens in de nacht hoort. Eh, de komende anderhalf uur draaien wij mooie muziek om lekker bij wakker te worden... of misschien toch nog een beetje bij te sluimeren... of misschien zelfs bij een slaap te vallen. En de eerste plaat die wij gaan draaien is Foreigner met Waiting for a Girl. goed herinneren dat ik ooit van een familielid van een oom een bandje kreeg met daarop Serious Hits Live van Phil Collins. En daar stond ook dit nummer op. En ik luisterde dat stiekem s'nachts op mijn Walkman, waar ik eigenlijk moest gaan slapen. jarenlang hoor je zo'n nummer dan niet. En dan zit ik hier weer met een koptelefoon op mijn hoofd, maar nu in een radiostudio. En er komt Against All Odds van Phil Collins langs. Een mooi moment. En eh, misschien ook wel voor u om lekker eh, bij wakker te worden. Of nog een beetje te sluimeren. Het volgende nummer wat wij gaan draaien is Don't Give Up On Me van Solomon Burke. If I fall short if I don't make the grade. If your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow or tomorrow night hanging there, baby. Sooner or later, I know I'll get it right. Please don't give up on me. Oh, please don't give up on me. I know it's late, late in the game. But my feelings, my true feelings, haven't changed. my heart. wait. Please, please, please, please don't give up on me. Promise? Will you promise me? Will you promise me? Please don't give up on me. We can make it if we try. I'm gonna hold on, hold on with me. Don't you give up on me. Please, please, please. Promise me. Don't give up on me. For. much of it. Een van de goede voornemens van deze nacht is dat we meer muziek willen gaan horen van Carole King. En niet dat ze dat nog veel maakt, want dit is een plaatje uit 1971. Het was So Far Away. Maar zij heeft ontzettend veel muziek gemaakt en de Beatles hebben haar gespeeld. Rita Franklin heeft haar gespeeld. En misschien wel een van de bekendste nummers is You've Got a Friend. En daar heeft James Taylor een grote hit mee gescoord. Oftewel, een vrouw die misschien wel veel te weinig eer heeft gekregen... voor al het mooie werk wat ze heeft gemaakt. Gaan we opzoeken. Eh, de volgende plaat die wij gaan draaien is Every Time You Go Away van Paul Young. vet, vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht, naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze we luisteren naar Daniel Loos met Prachtig Mooie Dag... en vaste waarden langzamerhand in de nacht, of eigenlijk in de vroege ochtend mag ik zeggen. En het laatste nummer wat we hoorden, dat was Chasing Pirates van Nora Jones. En wat veel mensen misschien niet weten, is dat Nora Jones de dochter was van Ravi Shankar. En hij is uh, een sitarspeler geweest uit India. En hij heeft de Beatles weer leren sitar spelen in hun, nou ja, ik moet zeggen, hun Oosterse periode. Eh, en dan eh, is het weer leuk aan dit nummer... dat zij dit nummer eens een keertje niet met piano heeft opgenomen... want we kennen haar natuurlijk allemaal van die piano... maar juist met gitaar. Dus daar komen die roots toch weer boven. Leuk om te weten, met dank aan onze technicus Joop. Eh, en het volgende nummer wat we gaan draaien... dat is, oh, dat is ook een mooie plaats. zeg. Uit 1987, Have a Little Faith in Me van John Hyatt. Tina Turner was het met Way of the World. En daarvoor een ontzettend vrolijke plaat. Brooke Fraser met Something in the Water. En het volgende nummer wat wij gaan draaien... dat zijn de good old Mike and the Mechanics met Over My Shoulder. to the ballad. Three Degrees waren dat met When Will I See You Again. En tot aan het journaal draaien wij nog Eliza Doolittle met Moneybox.